Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Opnieuw worden Russische beschietingen gemeld in Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne. Volgens de burgemeester is een flatgebouw getroffen en zijn twaalf mensen gewond geraakt. Kharkiv ligt op zo'n 40 kilometer van de Russische grens en wordt geregeld aangevallen door Rusland. Het Oekraïense leger heeft bevestigd dat het afgelopen nacht twee Russische munitiedepots heeft aangevallen. In één ervan zou 2000 ton aan munitie hebben gelegen. Israël zegt dat het op grote schaal aanval heeft uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens het leger was het een preventieve aanval omdat Hezbollah zich zou voorbereiden op aanval op Israël. De spanningen lopen al dagen op. Dinsdag ontplofte in Libanon piepers, woensdag werden portofoons opgeblazen... en gisteren voerde het Israëlische leger grote aanvallen uit op Beirut. De man die vastzit voor de dodelijke steekpartij donderdag bij de Erasmusbrug in Rotterdam... is eerder veroordeeld voor een aanval op zijn moeder. Dat meldt het AD. Ayoub M. zou zijn moeder in haar handen en hals hebben gestoken... en een paar dagen daarvoor een boa hebben aangevallen. Hij kreeg toen tbs met voorwaarden en werd dus niet gedwongen opgenomen. De eerste centra die zijn gespecialiseerd in long-covid gaan open op 1 november. Volwassenen met klachten kunnen zich dan melden bij academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. De centra delen informatie met elkaar en hopen zo behandelingen te verbeteren. Ruim een half miljoen Nederlanders hebben long-covid. Bij vier op de vijf pluimveehouders hebben kippen nog geen toegang tot een overdekt buitengedeelte... terwijl dit wel op de verpakking van het vlees staat, blijkt het onderzoek van Omroep Gelderland. Volgens het Beter Leven keurmerk moeten kippen een overdekte uitloop hebben... maar mogen bedrijven het keurmerk ook al voeren als ze zo'n uitloop willen bouwen. Door de stikstofproblemen krijgen veel kippenhouders alleen geen vergunning. Het weer droog en in het noorden en oosten kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 14 graden.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 Walks main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. DJ Superstar Chiavi Storia. Samba, máquina de samba, verá, vai dar Essa bobeira vai dar samba Bora deixa isso pra lá Vai dar samba Bate na dessa bobeira Vai dar samba Vai dar samba Vai dar DJ Capistelli.